Hallo allemaal, eh, hartelijk welkom en fijn dat je luistert. Het is vandaag weer de Radio Lijn Daverende Donderdag en ik doe vandaag weer donderslag van thee tot bier. En ik heb weer de stapels goede muziek. Eh, en eh, helaas moet ik er weer een keuze uit maken. Maar dat doe ik vandaag ook weer met alle plezier tot bier. Ik heb eh, straks ook Rob Ricard aan de telefoon met zijn platenkeuze. En om half drie vertelt Theo Verriet zijn nieuwe BlaBla-blog. Om ongeveer kwart voor bier doen we weer een recept en daarna heb ik ook de muziekagenda. Maar voor we zover zijn gaan we eerst naar muziek luisteren. James Brown en dit nummer is getiteld I Got You a sugary spine. I feel nice, a sugary spine. So nice, so nice, I got you. mine. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can not do fine. I feel nice, like sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel. Eh, binnenkort weer Caso in Rosso. Nee, Caso in Rosso. Concerto in Rosso. Sterker nu dan ooit, Nick Thomas. Hoe is het nou met jou? Ik heb het zelf al maanden over mij. Maar ben eruit genoeg, vandaag ben jij. Hoe is het nou met jou? Hoe is het nou met jou? Het was een hel, maar echt, ik ben eruit. Kijk naar mij, ik huil niet meer, ik fluit. Hoe is het nou met jou? Maar lach me uit om wat verwisseld en vergooid. Maar weet het waar je mij gebroken hebt, ben ik sterker nu dan ooit. Laat me uit een wat verdronken heb, verwanseld en vergooid. Maar weet dat ik nu sterker ben dan ooit. Vol oh, maar weet dat ik nu sterker ben dan ooit. Hoe is het nou met jou? Zo jarenlang met mij en ineens is het klaar voor mij al raar, maar hoe was dat nou voor jou? En dat het dan niet lukt. En wat jammer. Wat jammer was er zeg maar geen chemie. Jij weet het schat, jij deed het, ik het niet. Dus hoe is het nou met jou? Maar laat me uit om wat verdronken hebt. gekanseld en vergooid. Maar weet dat waar je mij gebroken hebt, ben ik sterker weet dat ik nu sterker ben dan year 2525. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. and say is in the pill you took today. In the end. machine doing that for you. In the year 65, 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too. From the bottom of a long glass tube, whoa. it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say, I'm pleased where man has been, or tear it down. it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. Op deze warme dag, 24 graden is een gemeente zelfs in, eh, in Nederland, is het eh, eventjes over tweeën. En ik heb natuurlijk Rob de weer aan de telefoon voor de tip van de sluier, straks voor de platenkeuze. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. Geniet je een beetje van het mooie weer? Ja, ik wel. Ja? Ja, ik moest je al op je mobiel bellen. Waar zit je op het ogenblik? Nou, onder de kastanjeboom, hè. Ah, onder de kastanjeboom. Ja, dat is mooi weer, hè? Ja. Ja, en die eh, kastanjeboom is inmiddels natuurlijk wel bruin. Ja, eh, de, de kastanjes vallen er bijna af. Dus ik blijf ook niet te lang zitten, anders kijk ik naar mijn kop. Want eh, je zei eh, al eerder dat het een rode kastanje was tijdens de zomeredities. Ja. ja. we zitten nu aan het begin van de herfst, dus de bol zal wel... trouwens, het begin van de herfst, het is al herfst. Dus de bol zal allemaal naar beneden komen straks. Heb je, een, heb je een helm op je kop? Nee, dat komt nog niet. Oh, oké. Ze wachten nog even met vallen. Het is zo nat geweest dat het allemaal nog groen is. Oké. Okay. Ehm, moet je luisteren, ik eh, bel je natuurlijk voor de tip van de sluier. En dat gaat om jouw fabuleuze platenkeuze voor vandaag. Ja. Wat heb je eh, in petto als tip? Nou, het is een eh, cover. Een cover, yes. Van een bekend nummer. Ja. Van dat bekende nummer, daar zijn meer dan 1600 versies van bekend. 1600 versies? Meer dan 1600, ja. Zo. Dus dan moet je het wel weten, denk ik. Ehm, en, degene die, die het zingt, zijn dus echte naam, die eh, komt ook overeen met de naam van een, eh, een, een eh, pianospeler. Maar 16, 1600 versies zeg je? Ja. Het is toch niet House of the Rising Sun, hè? Ja, ik, dat zeg ik niet. Het is een tip van de sluier. Ja, dat is waar. Nou, ehm, ik, ik ga een plaatje draaien. Als je nog de Googlers hè, op 1 mei 2009. Eh, ja. Hebben 6346 eh, gitaristen dit nummer samen gespeeld. En daar zijn, zijn ze mee in het kindersboek of Records gekomen. Oei. Nou, ik zou ze 1, 2, 3 niet weten, weet je. Ik ga gewoon een plaatje starten en eh, ik zie je straks weer om half bier. Ja, tot straks. Sorry? Een beetje een zomersplaatje? Nee, geen zomersplaatje. Luister maar, even, luister maar eventjes. Oké. Oké, doei. Yes, this is Miss Renee King out of Philadelphia. I'd like for you to give me a call on area code 215-222-4209 and I'm calling in reference to the music business. Thank you. you can't get through, why don't you leave your name and your number, and I'll get back to you. Hey, how are you doing? Sorry you can't get through, why don't you leave your name uh, and your number, and I'll get back to you. Once again, it's another rap bandit, feeding an eye, and I can't stand it. Wanna be down with the day glow, knocking on my door saying, hey yo yo. Knocking on my door saying, hey yo yo, I got a funky new tune with a fly banjo can't understand what the problem is. I find it hard enough dealing with my own biz. How they get my name and number? Then I stop and think and wonder about a plan. Yo, man, I gotta step out time. You wanna call me up? Take my number down. It's two two two two two two two. I got an answer machine that can talk to you. It goes. Hey, how you doing? Sorry I can't get through, but leave your name and your number and I'll get back to you. Yo, check it, exit the old style, into the new, but nothing's new by being hawked by few. Or should I say a flock? Cause around every block there's Harry, Dick, and Tom with a demo in his palm. Now I'm with helping those who want to help themselves and flaunt a nut that's doggy as a dog. But it's not the move to hear the tales of limousines and pals of money they'll make like a pro. I be like, yo, black disclaimer to tape. Well, actually, show the time is fair, I just make. But the songs created in they shacks. So wick, wick, whack situations like this, I now hate to give me smiles, Kool-Aid wide and ass. And with the straightest face, I be like, hell yeah. I slip yes, them the digits yes. and pop a Prince for so I don't go A-war, but yet I know when they call, they get. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Check it out. Party after the on Dixon Ave. Haven't been to a jam in quite a while. Figure out, catch up on the latest styles. That piles and piles of them it takes about a mile. All I wanna do is cut on the deck. crowd, but edition of fear by the mile to the sector. Believer of duty, plug one most thing, and I be like, Yo, G Pasta's all the producer. Now woe is me to the third degree. Maze pulls the funny, so I make like the bunny. Jet, but I'm getting used to this. More abuse, getting raped and giving birth cause there's no escape from the clutches of a hawker. Attached to my success, sent like a stork. I make way to my radius, playing fly guy. Try to get my back, they force like Luke Scott. Me, myself, and I go to this act daily. And rarely do I not. No matter how I dodge, some jackal always nails me. No matter what the plot. And even out on tour, they be like, yo, I got a ticket, the you back at the hotel. I be like, oh, swell, unveil the numeric code that guides my room. And tell them to call me at noon. But of course, there's no answering machine in my room. But a pretty young girl who I swung on tour. I went alone, she'll answer the phone, and with the business she recite like a poem. Hey, you done did the right thing, dollar. My ring ring, now you're waiting on the beat. Say, I would love if you sing a tune the true instead of fronting on the street. So no problemo, oh, just play your demo, and at the end it's breakout time. Please, oh please, don't press rewind, cause I'll just lay it down the line. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number? and I'll get and back, I'll to you. back to you. Hey, how you doing? Sorry I can't get through. Why don't you leave your name and your number, and we'll get back to you. hoop dat uh, Robert Kaart het ook heeft uh, herkend. Dus De La Soul. En het nummer dat heet Ring Ring. En dat is wel toepasselijk zo tijdens en na het telefoongesprek dat we net gevoerd hebben. We gaan naar de andere kant van de wereld. Naar Australië. Daar eh, woont de groep Men at Work. En dit nummer is Dr. Heckle en Mr. Jive. where things are not as they seem. And Dr. Heckle wishes nothing more desperately than to fulfill all his dreams. Letting loose with a scream in the dead of night as he's breaking new ground. And trying his best to unlock all the secrets, but he's not sure what he's found. Dr. Heckle is his own little guinea pig, cause they all think he's mad sets his sights on the search of a lifetime, and he's never, never sad. Whoa, it's off to work he goes in the name of science. waits for some reaction to all his work and care. Oh, hey, hey, he fumbles for what to say. He loves the world except for Australië. Eh, in Nederland in 1969, eind jaren 60, had je de groep de Shuffles. En de, die hebben een hitje gehad en die heet Shala. En die heeft 14 weken in de top 40 gestaan in 69, 1970. de West was de zanger. Eh, nee, Albert West was de zanger. De Shuffles. Looked at you one day Couldn't turn away since you're on my mind. There's no peace I find. Sha la la. Eind jaren 60, 1969, 1970. Albert West was de zanger. Ja, en dan eh, ga je toch wel heel eentje terug in de tijd. Maar tegenwoordig, in 2011, worden ook hele mooie songs gemaakt.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 Kan ik iets voor je doen met een blik, met een woord dat doet denken aan toen dat je even weer voelt. Is er iets wat je wil? misery Dijk van hun nieuwste LP Scherp de zeis. U luistert nog steeds naar de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. En dit is eh, de eh, aflevering 76 eh, van Donderslag. Ik ben er tot bieruur en de Daverende Donderdag is er tot middernacht. Ik heb nu voor jullie Tom Petty in the Heartbreakers, American Girl. Si tú NL 29 september 2011. Niet mijn dag. Ik word wakker van de wekker. De douche blijft veel te lang koud. De boter is op. De verzuurde melk vlokt in de cappuccino. En eenmaal op de fiets vallen er dikke druppels regen. Een stoplicht telt af van 25 naar 0. Aan de overkant staan auto's te wachten. Verder is er geen verkeer. Bij 3 springt het aan de andere kant op groen. Ik wacht niet langer en stap op mijn fiets. Even verderop bij het zebrapad is het rood om voetgangers te laten oversteken, maar er zijn geen voetgangers. Wel straatvegers die met hoge druk de stoep schoon spuiten. Ik ontwijk de straal en fiets door rood. Op de dam stop ik netjes voor rood. Het licht voor voetgangers springt op groen, die voor de auto blijft rood. Ik twijfel. Waarom zou ik wachten als voetgangers wel mogen oversteken? Ik spring op mijn fiets en word staande gehouden. U reed twee keer door een rood verkeerslicht, ik kan het niet ontkennen. Of vind ik wel dat er sprake is van verzachtende omstandigheden. Dus ik zeg, maar dat eerste stoplicht telde af. En bij drie gaat het van de andere kant ook al rijden, dus. De motoragent kijkt me indringend aan. U reed dus drie keer door rood. Hij stapt af en schrijft een boete van 70 euro uit. Ondanks dit nog een prettige dag. Ik heb echt mijn dag niet. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl dit is Radio 501. 24 uur per dag. De beste muziek. I met Scofield, How I Try. En dit is The Corgis. Everyone... Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Mm-hmm. Change your heart. logisch. Everybody got to learn sometime. Afgelopen maandag overleed QB, Harry Musquet van QB and the Blizzards. Eh, niet echt plotseling, maar toch. Dit is van hem Windows of My Eyes.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 Stef Bos. Er zijn te veel mensen, er zijn te veel woorden. Er zijn te veel sterren achter de maan. Er is te veel tijd die ik heb verloren. En er is nog te veel wat ik niet heb gedaan. Ik heb te veel boeken die ik nog moet lezen. En ik denk nog te veel aan wat ik niet heb. Er is te veel vroeger wat ik moet vergeten. En ik heb met te veel vaak te weinig gezegd. wil steeds meer, steeds minder. Ik wil steeds minder, minder meer. Ik wil steeds meer, steeds meer, steeds meer, steeds minder. Ik wil steeds minder, minder meer. Er is te veel onrecht, er is te veel schoonheid die niemand meer ziet. Er is te veel oorlog, te weinig verbeelding, te veel van van alles en te weinig van niets. Er is te veel leegte, er zijn te veel zenders, te veel programma's. Het is niet gezond en meestal dezelfde gezichten en dezelfde stroom. Er zijn te veel wegen die nergens naartoe gaan. Er zijn te veel mensen met te veel aan hun kop. Te veel beweging voor dat wat moet stilstaan. Te veel om te kiezen en het houdt maar niet op. Ik zoek naar een eiland waar alles voorbij gaat. Een huis waar de tijd voor honderd jaar slaat. Want er is hier te veel wat mij niet kan boeien. Ik zoek naar een plek waar te veel niet bestaat. ik wil steeds meer, steeds minder. Ik wil steeds minder, minder meer. Ik wil steeds meer, steeds meer, steeds meer, steeds minder. Ik wil steeds minder minder me. nummer, hè? Nou, binnenkort komt hij op eh, cd uit als een compleet album. En nu als single. Dit was minder meer van Stef Bos.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 Je kent me net niet goed genoeg. Toen jij het wiel uit wilde vinden, zat ik al lachend op de fiets. Een nieuw leven tegemoet. Naar Waar ik ga, ik ga jouw toekomst achterna. En ik weet niet of ik die terug zou geven.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 En want was echt niet zo bedoeld, had ik mijn rijk weer eens alleen. Kijk naar, maar ik ga, ik ging jouw toekomst achterna. En ik geloof niet dat ik nu nog terug kan keren. Kijk me naar, maar ik ga, hoe ik in jouw toekomst sta.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 En ik weet dat ik nu nooit meer terug zal keren. Kijk me na. sta. hoe ik mijn eigen Kijk me kijk me kijk me Het tweede uur van Donderslag is begonnen. En voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld... je luistert naar de Radio 5 Lijn Daverende Donderdag. En dit is Donderslag tot Bier. En eh, ja, dit is alweer aflevering 76. We hebben straks nog de muziekagenda, het recept van vandaag in Wat gaan we eten? En ook de platenkeuze van Rob Ricard en de donderdisc komt ook zo langs. Ik opende dit tweede uur met eh, Kijk me aan van Keizer en de Munnik. En dat is een samenwerking voor Concerto in Rosso. En voordat de donderdisc losbarst gaan we luisteren naar C6 Steve met You Can't Teach an Old Dog New Tricks van zijn nieuwste album uit 2011. van Radio 501. Daverende donderdag middernacht eh, Miracle Worker van de nieuwe groep van Mick Jagger, Super Heavy. Dit is Radio 501. Is Radio 501. We gaan weer even terug naar de dijk van het nieuwe album. Dit is het nummer Sugar. dat was eh, Shure van de Dijk van het nieuwe album. Have you heard about my baby? Dit is Gary Moore. my You Heard, the nummer van John Mayall. Prachtig mooi gespeeld. En we gaan naar uh, Joe Bonamassa en Beth Hart terug. Something's Got Hold of Me. Sometimes I get a good feeling, yeah. And I get a feeling that I never, never, never, never had before. Mm, no, no, hey. I, I just want to tell y'all, I said it, y'all. I believe, I believe, I believe. so gone. keuze van Rob We zijn eh, weer lekker halverwege de middag. Halverwege het tweede uur. En dan wordt het tijd voor de fabuleuze plaatkeuze van Rob Ricard. Dat doen we altijd omstreeks half bier. En dat doen we vandaag ook, want hij zal waarschijnlijk nog steeds onder de rode bruine kastanje zitten. Klopt dat? Ja. Ja, kijk, daar ben je. Ehm, ja, nou, we gaan het allemaal eh, horen nu. Want ik, ik weet niet wie er allemaal gegoogeld heeft, maar... <coughs> heb alleen maar een papiertje voor me liggen wat ik het, eh, de informatie van kan oplezen. Oké, want mijn redactieteam is namelijk nog steeds eh, ergens in Zuid-Europa. Oh. Die is op vakantie, die kom, komen volgende week terug. En ik eh, heb dus geen tijd gehad om mezelf te googelen. Nou, oké. Nou goed, ik, het, het, nummer is voor degenen die wel gegoogeld hebben... nou, die kwamen waarschijnlijk op, op de website Hey Joe Versions... Hey Joe versions, ja. Daar kan je alle versies van het nummer Hey Joe lezen. Ja. Die ooit eh, uitgebracht zijn. Ja. En het zijn er wel wat. Staat, uh, eh, Ted Horowitz ook tussen. De wie? Ted Horowitz. Ja, dus Popa Chubby. Ja. Ja. Dus Popa Chubby. Weet je wat Popa Chubby betekent? Ja. Nou to get an erection. Ja, pop a chubby. Pop a chubby. <laughs> pop chubby, ja. Uh, ja, Pop, uh, Pop Chubby, ja, die, eh, die heeft... ik wist niet dat hij Joe op de plaat had gezet. Ja, heeft heel veel nummers van Hendrix op de plaat. Ja, volgens mij wel Red House, maar hij Joe wist ik niet. Ja, en wat heb ik nog meer? Angel. Little, little, Wing heb ik ook. Wing, ja. Angel, waarschijnlijk. Ja. Oh, papa Pop Chubby, ja. Ja. Hoe kom je, eh, hoe kom je op uh, Papa Chubby? Eh, die kwam ik tegen. Ja? maar ik was in, in, een tijdje terug ook op zoek naar live muziek. Ja. En nu kwam ik een, een live album tegen van Papa Chubby. En, dit is ook een live version? dit is een live version, ja. ja. hey, moet je luisteren. Je had het over die, die gitaristen, die, die grote groep gitaristen die het nummer op de plaat, of tenminste gespeeld hebben voor het Guinness Book of Records. Eh, zat Papa Chubby er ook bij? Dat weet ik niet. ik denk het niet, want het was in Polen. Dus, eh. Oh, dat was in Polen? Ja. Hmm. <clears throat> en hij komt uit New York. Dus. Hij komt uit eh, New York, ja. Ja, dat klopt. Ehm, nou ja, ehm, ik zou zeggen, kondig hem gewoon weer even op jouw wijze aan. dat, lijkt me wel leuk. Ga je gang. Dus overigens, dus nog even, deze LP is oh, in eerste instantie alleen in Frankrijk uitgebracht. Oh ja? Oh. Ja, want hij heet, hij heet, hij heet Live at VIP. Ja. Ik, ik zat, wat is VIP nou weer? Maar dat schijnt een Frans radiostation te zijn in Parijs. Ja. Ik dacht dat het een zaal was. Dus nou weet ik nog niet waar die, eh, waar die nou gespeeld heeft. Maar goed. Die P staat dus voor, voor Parijs? Ja, dat is eh, Frans Internationaal Paris of zoiets. Ja. Frans Inter Paris. Oh, VIP, met een F. Ja, met een F, maar dat is een radiostation. ja. Dus hij heeft ergens in Frankrijk gespeeld. Dat kan je ook wel, eh, als je de hele LP beluistert, ook wel eh, vermoeden. Want hij roept af en toe ergens uh, merci beaucoup. Ja. Maar inmiddels is hij ook uitgebracht in, of in, in andere landen hoor. Maar dan heet hij anders. Oké, nou je kan, ik kan het hem, via Facebook kan ik het altijd aan hem vragen waar hij opgenomen is. Ja, nou, nou doe maar dan. Ja, dat zal ik eens even doen. Nou, kondig hem aan. Bij ja? het Blind Pig Label. Nou, dan komt hij anders. Hè? we gaan eh, luisteren naar Copa met Hey Joe van de LP Live at Feet uit 2003. Oké, bedankt. Ik zie je volgende week weer. Hoi. You know, Johnny Hooker passed away today. So, we're going do this one dedicated to John Lee. Europa, Chubby zegt aan het begin van Hey Joe, John Hughes passed away today, so we will do this one dedicated to him. Dit concert is dus opgenomen op 21 juli 2001, want dat is namelijk de sterfdag van John Lee Hooker. Oh ja, en eh, FIP staat voor French Inter Paris en is een onderdeel van de Radio France Group. En Rihanna, die hebben we hier ook. En die heeft ook een gloednieuwe plaat gemaakt. En dat nummer dat heet Man En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! Vandaag maken we rijst met gamba's, limoen en champignonsaus. Het is een hoofdgerecht voor vier personen. Welke ingrediënten hebben we hiervoor nodig? Dat zijn de volgende ingrediënten. 1 zak diepvries tijgergranalen, gepeld en dat is een zak van 500 gram. En voor gebruik moeten deze tijgergranalen worden ontdooid. 2 theelepels cayennepeper, 1 ten knoflook en die snijden we fijn, 1 limoen en die moet worden schoongeboend, 200 gram witte rijst, 2 eetlepels zonnebloemolie, 1 bakje champignons van 250 gram en die champignons die snijden we in plakjes, 1 bekertje crème fraîche van 125 milliliter, 1 bakje haricot vers van 150 gram en dat zijn die heel kleine groene spersieboontjes. 1 blik kidneybonen van 400 gram en die bonen spoelen we af. 4 eetlepels gemalen kokos en dat is verkrijgbaar in een potje of een bakje. Dit gaan we als volgt bereiden. Spoel de granalen af en dep ze droog. Schep ze om met de cayennepeper en de knoflook. Rasp de schil van de limoen en pers de vrucht uit. Meng de rasp met de granalen en laat het mengsel afgedekt 30 minuten marineren in de koelkast. Kook ondertussen de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking. Verhit de olie en bak de champignons 5 minuten. Voeg dan de granalen toe en laat ze op laag vuur in 3 minuten gaar worden. Voeg de crème fraîche toe, roer dit alles door elkaar en breng op smaak met het limoensap, peper en zout. Laat nog 2 minuten garen. Snijd de puntjes van de haricots en snijd ze in kleine stukjes. Kook ze 5 minuten. Kook de kidneybonen 1 minuut mee en laat ze daarna uitlekken. Schep de haricots en de kidneybonen door de rijst. Rooster het kokos 2 à 3 minuten in een droge koekpan totdat het goudbruin is. Schep de garnalen dan met wat saus over de rijst en serveer het met kokos. Je kunt dit recept teruglezen op mijn weblog rvd501.weblog.nl en heb je zelf een lekker recept dat je wilt delen met de luisteraars?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 Ga er even voor zitten met een pen en papier, want hier is weer de muziekagenda. Vanavond in de Melkweg in Amsterdam is de grote prijs van Nederland met de halve finale van de Singer-Songwriters. Op zondag 2 oktober in Paradiso om kwart voor negen presenteert Marion Faithful haar nieuwe cd. Popa Chubby komt naar Nederland en speelt op 9 november in de boerderij in Zoetermeer en op 16 november in de kelder in Amersfoort. Dan gaat hij voor vier concerten naar Frankrijk. En daarna komt hij terug naar Nederland en speelt hij op 21 november in Phoenix in eh, Sittard. En op 22 november in Atak in Enschede. Joe Bonamassa speelt op 5, 6 en 7 oktober in Carré Amsterdam. En die concerten zijn allen uitverkocht. Je kunt Joe Bonamassa nog wel zien op 9 oktober in Brussel in de Koninklijk Circus. En of Bert Hart er ook bij is, is niet bekend. De Amerikaanse muzieklegende Leon Russell komt naar Paradiso. Dit zal hij volgend jaar doen en wel op donderdag 22 maart 2012. Op zondag 2 oktober in Alkmaar is de Alkmaar Blues Express op verschillende locaties. Op 14 oktober is er een bluesroute in Goes. Er is dan live blues in 15 cafés. Op 14, 15 en 16 oktober is er Blues Festival op Tessel. In veel cafés kun je genieten van live bluesmuziek. Janice Ian is ook in Nederland en heeft een aardig aantal optredens hier in Nederland. Eh, vrijdag 7 oktober speelt zij in de Schouwburg in Mildenburg. Op zaterdag 8 oktober in de Schouwburg in Nijmegen. Op maandag 10 oktober in de Goudse Schouwburg in Gouda. Op dinsdag 11 oktober in de Leidse Schouwburg in Leiden. Op donderdag 13 oktober in Zaantheater Zaandam. Op vrijdag 14 oktober in de Stadschouwburg in Haarlem. Op zaterdag 15 oktober in de Rijswijkse Schouwburg in Rijswijk. Op maandag 17 oktober in het Luxor Theater in Rotterdam. Op donderdag 20 oktober in het MG eh, Frits Philips eh, in Eindhoven. En dan op eh, vrijdag 21 oktober in de Oosterpoort in Groningen. En zaterdag 22 oktober in de Harmonie in Leeuwarden. En tot slot op maandag 24 oktober in de Lamar in Amsterdam. Nou, tot zover de agenda. En we gaan luisteren naar Janice Ian. En voor de meeste mensen die het niet weten, zij is lesbisch en is in Canada getrouwd met een vrouw. Speciaal naar Canada gereisd omdat je daar kon trouwen. Als zij terugkomen in hun thuisland Amerika zijn ze ineens weer niet getrouwd, want daar wordt het niet erkend. Maar als ze naar Londen gaan, zijn ze weer wel getrouwd. En als ze in Nederland komen ook. Maar zo gauw ze weer thuis zijn in Amerika, is dat weer over. En hierover heeft zij een lied gezongen en het heet Married in London. We're married in London, but not in New York. Spain says we're kosher, the States say we're pork. We went in Toronto, the judge said amen. And when we got home, we were single again. It's hard being married and living in sin. Sometimes I'm not sure just which state I am in. Thank God I'm not Catholic, I'd be a mess trying to figure out what to confess. My passport in Sweden says I've got a wife. Amsterdam tells me I'm partnered for life. But back in America, land of the free, I'm a threat to the national security. If I were a frog, here is what I would say It's hard being green, it's hard being gay. But love has no color, and hearts have no sex. So love where you can, and screw all the rest. Thank you very much. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, heldere hemel. Donderslag. Yeah. Rogie, bedankt. Rogie, bedankt. Yeah. Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. Het is hier in Studio 11 bijna 4 uur en dan gaan we zo weer overschakelen naar Studio de Koepoort. Radio 501 is er vandaag tot middernacht en eh, dat noemen wij ook wel spookuur. Als <laughs> je me wilt mailen, doe het dan naar rvd501.accessforall.nl en dat is xs4all. Dus rvd501 apenstaart accessforall.nl Allerlei zaken over donderslag kun je nalezen op mijn weblog. URL daarvan is rvd501.weblog.nl. En mocht dat niet lukken, ga dan naar mijn Facebookpage voor de laatste informatie. Je kunt me ook vinden op Hives en Twitter onder de naam RVD501. En Radio 501 is ook te vinden op Facebook. Ga daar ook eens heen en klik op like. Dat waren weer de huishoudelijke mededelingen uit Studio 11. En nu de bedankjes. Theo Verriet, hartelijk bedankt. Het Radio 5 team bedankt voor alle support. En jullie thuis bedankt voor het luisteren. En noteer alvast in je agenda dat ik de volgende week er weer ben met een nieuwe donderslag. Op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. En er nu weer een Hork Jantje. Hork Jan had een dikke en een dunne darm die met elkaar continu van mening verschilden.